spoedige start. Lot met het NOS Journaal. Het verkeer vijf jaar tijdens de spits helemaal vast. Als er geen ingrijpende maatregelen worden genomen... wordt de chaos op de wegen twee keer zo groot als nu. Dat schrijft Trouw op basis van een onderzoek van een kenniscentrum voor verkeer. De aantrekkende economie en de lage brandstofprijzen... leiden in de komende vijf jaar tot 38 meer files. Dat blijkt uit dat onderzoek. In de drukke steden zal de filedruk daardoor worden verdubbeld. Het Russische antidopingagentschap en andere officials hebben voor het eerst toegegeven dat er op grote schaal doping is gebruikt in de topsport. Ontkennen heeft geen zin meer, zegt de huidige directeur van het agentschap. Wel ontkent ze dat de overheid erachter zit. De New York Times heeft meerdere officials geïnterviewd. Die bevestigen de verhalen over het manipuleren en laten verdwijnen van dopingmonsters. En ook dat het dopinggebruik van hogerhand is geregisseerd. De Turkse president Erdogan zegt dat de VS indirect steun verleent aan terroristische groeperingen, waaronder islamitische staat. President Erdogan zegt daar ook bewijzen voor te hebben, maar deelde die niet. Turkije uitte al eerder kritiek op de VS, omdat de coalitie die de Amerikanen leiden ook enkele militante Koerdische organisaties steunt. Op een van de populaire stranden in de buurt van Sydney wordt een alcoholverbod ingesteld. De gemeente doet dat nadat een kerstfeest op het strand volledig uit de hand was gelopen. De duizenden feestgangers lieten ruim 15 ton afval achter op het Coogee-strand in Randwick, een voorstad van Sydney. Dat strand is vooral populair onder backpackers. De omwonenden zijn blij met de maatregelen. En dan het weer. In het midden en zuiden van het land kan lokaal dichte mist voorkomen. De minima liggen net boven het vriespunt. Overdag ook op veel plekken mistig. De temperatuur komt daar niet boven de 3 graden. In het noorden van het land kan de zon even doorbreken. Dan ligt de maximumtemperatuur rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB.